De afdeling vermogensbeheer van SNS Reaal wordt mogelijk verkocht aan Bank Ten Katen. Volgens SNS zijn beide banken in gesprek over een overname. Bij de afdeling werken zo'n 25 mensen. De bankverzekeraar zit in grote problemen vanwege verliezen bij de vastgoedtak. SNS kondigde vorig jaar al aan dat het de verkoop van onderdelen onderzocht. Deze week werd bekend dat ABN AMRO en ING van de Europese Commissie niet mogen meewerken aan een eventuele redding van de bank. De Chinese economie is vorig jaar met 7,8% gegroeid. De laagste groei in 13 jaar tijd. Wel trok de economie in het laatste kwartaal weer aan. De relatief lage groei vorig jaar komt onder meer doordat de vraag naar Chinese producten in het buitenland is afgenomen. Daarnaast remde de overheid de economie in eerste instantie af omdat ze bang waren voor oververhitting. In het vierde kwartaal versnelde de groei weer nadat de overheid de investeringen in infrastructuur opschroefde. IJsmeester Pos van de Ankeveense IJsclub is tijdens een interview met het NOS Radio 1-journaal door het ijs gezakt. Dat gebeurde vanochtend, net voor 8 uur, toen hij samen met de voorzitter van de IJsclub en de NOS-verslaggever de dikte van het ijs onderzocht. Net toen de voorzitter zei dat het ijs oplopen juist geen goed plan was, zakte IJsmeester Pos tot zijn middel door het ijs. De KNSB waarschuwt mensen om nog niet massaal het ijs op te gaan. Er ligt nog maar een dun laagje en het is nog veel te gevaarlijk voor toertochten. Dan nog het weer, bewolkt in wat motsneeuw, mogelijk wat zon... en er staat een matige, aan zee vrij krachtige oosten tot zuidoostenwind. Het blijft enkele graden verkiezen. Dit was het NOS Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp 3 kilometer. A12 richting Den Haag voor Den Haag 3 A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Maasluis 2 door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd vanuit Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Maasluis 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom voor de afrit Numansdorp 2 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 spent a long time hiding, believing that I was alone under the with just a train. telling only lies But my dreams, they aren't as empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance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 can show through But my dreams, they aren't as empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance

what it's like to be mistreated To be defeated Behind blue eyes And no one knows how to say That they're sorry And don't worry I'm not telling lies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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Leaving behind what I don't need I've walked like a blind man but my eyes are open And you are the only place for me yeah. Won't you hold on just for a while yeah. Please don't give up on me tonight stories that we could have told. times it's so 水。